Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De gemeente... Vanmiddag riep het ministerie van Veiligheid en Justitie de burgemeesters op... om vandaag nog 750 slaapplekken klaar te maken. Volgens staatssecretaris Dijkhoff hoeft niemand op straat te slapen. Hij zegt wel dat het elke dag weer spannend zal zijn... of er voldoende opvangplekken zijn. Door de grote aantallen vluchtelingen die in ons land aankomen... lopen de asielprocedures bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst vertraging op... Ook houdt de IND zich niet altijd meer aan de regels. Dat zegt de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. De vertraging geldt vooral voor asielzoekers die in de zogenoemde verlengde procedure zitten. Normaal gesproken duurt die zes maanden, maar wordt nu vaak opgerekt tot een jaar. De Amerikaanse centrale bank laat de rente onveranderd. tarief blijft 0 tot 0,25 procent. Het ongewijzigde percentage werd al verwacht. De FIFA heeft secretaris-generaal Jerome Valk op non-actief gezet. In een verklaring zegt de Wereldvoetbalbond dat het besluit te maken heeft met een reeks beschuldigingen. Valken kwam eerder op de dag in het nieuws met berichten dat hij betrokken is geweest bij gesjoemel met de verkoop van kaartjes voor het WK vorig jaar. De tickets zouden voor drie keer de vastgestelde waarde zijn verkocht, waarbij Valk de winst opstreek. De beschuldigingen werden gedaan door medewerkers van het bureau dat bij de verkoop samenwerkte met de FIFA. Ajax is in de groepsfase van de Europa League begonnen met een gelijkspel. In de arena werd het 2-2 tegen Celtic. Ajax scoorde pas in de slotfase de gelijkmaker... nadat Celtic-speler Isaguirre met twee gele kaarten van het veld was gestuurd. Groningen verloor zijn eerste Europese wedstrijd. Tegen Olympique Marseille werd het 0-3. Het weer vanuit het westen opklaringen. Morgen lokaal kans op een bui. Er is af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Ook zaterdag een enkele bui. Daarna blijft het droog. Dit was het... Je weet niet wat je hoort, zie je het zo.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 Morning walks and bedroom talks, oh, how I loved you then. Summer skies and lullabies. Nights we couldn't say goodbye, and of all of the things that we knew, not a dream survived. photographs and memories. All the love you gave to me, somehow it just can't be true. It's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh, how I loved you then. foto's en herinneringen. U heeft het vast ook wel eens, luisteraars, als u eh, thuis in een kastje in een zware of een, uh, ja, gewoon een boekenkast, de laadjes opentrekt... en dan die oude fotoalbums uh, tevoorschijn tovert. Nog eens terugbladert naar jaren geleden... en al die herinneringen komen weer bovendrijven. Maar dan beseft u zich wel, ja, it's all over. when tussen app en vloed. Op de vrijdag tussen 5 en 7 uur s'avonds uh, hebben we wekelijks het programma Zandvoort draait door. En eh, niet aankomende vrijdag, niet morgen dus, maar die week daarop hebben we speciale gasten. Dat zijn Desiree Tichelaar en Joop Wijkhuizen. Die zingen heel leuk repertoire. Ze komen ons alles vertellen over hun carrière. Ze komen hier ook live zingen.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 ik hou van jou. Nou, is dat nou zo'n eh, stomme opmerking om te maken? Ik denk het toch niet, hè? Zouden meer mensen tegen elkaar moeten zeggen... dan eh, zou de wereld toch een stuk vrolijker en beter uitzien.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 Ik hoop u ook. Die Alan Parsons Project met The Silence and I. If I cried out loud sorrows I've known and the secrets I've heard, it would ease my mind someone sharing the load, but I won't breathe a word. We're two of a kind, silence and I. my eyes till I can't see the light, and I hide from the sound. Oh. De Stilte en ikzelf, The Silence and I, The Alan Parsons Product. In de studio inmiddels ook eh, gearriveerd uh, mijn vriend oh nou, Rustig aan, rustig aan, rustig aan. <laughs> nou, nou ik, mag, Ik, mag je wel eh, vast voorstellen aan de luisteraars, toch? <laughs> ben, jij, fan van, van Alan Parsons of, zeg je van nou, dat draai ik weinig van thuis? bepaalde nummers... Dit ja, de bekende... All, bekende, all, all Wise waarschijnlijk. Ja, juist. Ja, ja. Nou, de, bekende nummers, eh, zeg maar. Maar niet met... Uh, ik heb ook geen albums. Eh. Van hun? Nou, oké. Nee, nee, nee. nee, nee, ehm, je kent ook vast de chorus wel, hè? Ja. ja. Je kan ook het nummer Everybody's Gonna Learn Sometimes. Sometime. dat wordt gezongen door Sharon Core. Die heeft ook een, ja, los van de chorus een solo album opgenomen. En het nummer, uh, oorspronkelijk bekend natuurlijk van de Corgis... Everybody's Gotta Learn Sometime. En een mooie vertolking van Sharon Core. Shade of peel op een album gezet. En eh, daar gaan we nu van genieten. Wider Shade of Pale. Bekend natuurlijk van Procol Harum en met name natuurlijk de zanger Carrie Brooker. Ja, luisteraars, uh, Leonie Visser luistert ook mee... en die heeft gekozen voor een prachtig nummer van Labyrinth. Nou, het leven is een doolhof en zeker als je bepaalde nummers op moet zoeken... Eh, in het computersysteem van de radio.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 die eh, met haar prachtige stem het nummer kracht bijzette. Draai hem speciaal voor Leonie Visser. Onno, jij hebt gelukkig ook eh, mooie muziek voor ons meegenomen. Nou, en, ik hoop het. Ja, nou, daar ben ik wel van je gewend, dus dat zit wel goed. Ja. Celine Dion, Shania Twain, Carole King en Gloria Estefan zingen samen een prachtig nummer. Wat, wat is het voor nummer? Weet je, dat, weet je de titel? Eh, nou weet ik het niet meer uit mijn hoofd. Ik heb het <laughs> heel snel op een stickje gezet. Ja, <laughs> ik ben het een keer tegengekomen op, eh, op internet, op oh. Eh, YouTube. oh, oké. zeg maar. Het is een nou. live gezongen en, tijdens een concert, ik denk van, van Celine Dion. Oké. Dus ze waren te gast in haar programma of zo? Ze waren voor mij te gast in, in haar programma, ja. Nou, we gaan luisteren. onmiskenbaar You've Got a Friend. friend yes. <laughs> When you're down and trouble and you need some love and care and nothing, nothing is going right. Close your eyes and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. Oh, yeah, you just call. it's just then desert you. They'll take your soul if you let them. Oh, now, but don't you let zulke vocalistes eh, ja, dan, Moet, moet het <laughs> fantastisch goed zijn. We hoorden eerst Carol King en eh, later natuurlijk eh, Celine Dion... die zich daarmee bemoeide. En Gloria Estefan, Gloria Estefan. die, die stem herken jij ook ja, Hoor. ook zo'n dijk van een zangeres. Ja. En ja. dat bleek ook wel uit die mooie harmonieën... die uiteindelijk ontstonden gaande het nummer. You've Got a Friend, nou, hoe vaak zal dat al gedraaid zijn op feestjes en partijen? met bruidsparen die in het midden staan aan het eind van de avond en eh, hun huwelijksnacht ingaan. En dan van de familie nog even dat lied meekrijgen. Of You Never Walk Alone. Dat is ook zo'n nummer wat eh, altijd het eind van bruiloften <laughs> wordt gedraaid. Eh, wat ik me ook weet te herinneren. Als ik met Kurt Jansen wel eens op bruiloft speel. Dat er heel veel gevraagd werd aan het eind op This is the moment. Ja. Van René Vroger natuurlijk. Ja. Ehm, mee iets delen. Geen eens een eigen huis? <laughs> Nou, eh, niet alle bruidsparen hadden een eigen huis, natuurlijk. uh, <laughs> may each day of the year be a good day. Nou, dan heb ik het natuurlijk over Andy Williams. Een man met een hele warme stem die helaas is, eh, ontvallen, is ontvallen, moet ik zeggen. Overleden, nog niet zo lang geleden.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 May each day wel, Susie. voor dat eh, lieve eh, compliment. Mag jouw avond eh, een hele mooie zijn, een hele goede zijn. Zo reageert Susie Davis van, uh, uit het verre Amerika. Het is een Zandvoortse, althans hier, zij is hier ooit verbleven of gewoond. En, en, en, ze zit nu weer aan de andere kant van de oceaan. Maar die, die glasvezelkabels van internet, <laughs> het gaat allemaal zo snel. Onder de oceaan door onder de haaien door in de wal. Oh, of, eh, of, via de... <laughs> Of, weet het? On air. Via de satelliet. Hoe werkt, het, Hoe werkt het eigenlijk? Ja, dat is een goeie. Die zoeken we op. <laughs> ik weet niet, eh, dit is... Eh, maar ik weet dat Susie is natuurlijk een fan van, uh, van Andy Williams... want ik draai nog wel eens het nummer Moon River voor haar. Even als nu trouwens, want daar maken we allemaal geen punt van, Susie. die komt hier hoor. Moon River, speciaal voor jou. Moon River, why? than a mile. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. There's such a lot of world to see We're after I'm going. Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Dit is Tussen App en Vloed. Elke donderdagavond met Charles Duif. Heeft u een verzoekje? Surf naar de Facebookpagina Tussen App en Vloed. Of bezoek de Facebookpagina van Charles Duif. Word vrienden met Charles, chat mee tijdens de uitzending... maar vooral geniet mee van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Iedere donderdagavond tussen 10 en 12 uur. Ook uw muzikale inbreng wordt zeer gewaardeerd. En zeker die van Onno. <laughs> Eh, en eh, hij heeft een nummer meegenomen natuurlijk van een van zijn eh, lievelingszangeressen. Ze komt uit Nederland. Uiteraard. Uh, ze heeft plaats meegedaan. Ze, heeft nooit, ze heeft nooit vertraging, ook al is het een nee. <laughs> <laughs> Eh, de enige bij de NS die uh, geen vertraging <laughs> heeft. Je zou zeggen, ze spoort niet, maar ze nou. spoort. Nou. <laughs> Oh. Ze spoort wel hoor. Fantastisch. Laat ze maar niet horen. Nou, het nummer heet, even kijken. ken jij mij? Ken jij mij? Speciaal is dat geschreven voor net geworden, jonge moeders. Voor jonge moeders? jonge vrouwen die net eigenlijk moeder zijn geworden. Oh, oké. En, dan stelt de baby eigenlijk de vraag aan de moeder. Denk ken, ken jij mij? Zou best kunnen. Ja. Het is nog live ook hoor ik. Jazeker. When you're down and trouble. Nou, hier gaat duidelijk iets fout, luisteraars. <laughs> Eh, want dit is natuurlijk niet Ken Jij Mij. Dit is eh, eh, het nummer wat we al eerder draaiden van Celine Dion in combinatie met Gloria Estefan en eh, Carol King natuurlijk. Maar dat heeft u al gehoord en niet de bedoeling dat we dat nog eens draaien. Dus we gaan even nu het juiste nummer opstarten. Eh, en dat heet dan Ken Jij Mij. Maar dan moet ik eerst weer wat anders aanklikken. Dat, dat, dat deed ik natuurlijk niet goed. Dus dat gaan we nu herstellen. Hier komt-ie. Can you? Treintje Oosterhuis, ken je mij. Het eerste uur sluiten we afluisteraars eh, met eh, het nummer van Karin Bloemen. Eh, dat, dat heet De dag dat je dus geen kind meer bent. Geen kind meer, kort is de titel. En dat sluit een beetje aan bij het nummer wat Orno zojuist voor ons had uitgezocht. Want dat ging over een moeder die een kind krijgt. En dit gaat over een kind dat zijn moeder heeft verloren. En dan voor het eerst in zijn leven eigenlijk ja, geen kind meer is. Karin Bloemen. al blijf je ook haar kind. Je wilt erover praten, maar niet op haar manier. Je zult haar best verdriet doen, maar niet voor je plezier. Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag? En dan opeens, dan is hier die... die hebt meegeërfd, valt nog maar af te wachten. De dag waarna de rest een kwestie wordt van tijd en pijn. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn. nog één keer zeggen zou. Ja, luisteraars, tot straks, tot aan de andere kant van het nieuws. En nog een vol uur bij u terug met Usep en Vloed. U luistert naar Radio Zandvoort. Dank voor het luisteren vast en eh, nou, tot zo. De dag waarop je moeder sterft. De dag die al je dagen van dan af aan wat grijzer verft.